Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Organisaties van makers stelt aan makelaars die huizen verhuren. Daarmee willen ze voorkomen dat in de huizen wietplantages worden gevestigd... of grote groepen Oost-Europese arbeiders worden ondergebracht. Doordat de huizenmarkt is ingestort, proberen veel eigenaren hun woning voorlopig te verhuren. Als ze bij een malafide makelaar terechtkomen, kan het gebeuren dat bijvoorbeeld de identiteit van de huurder niet wordt gecontroleerd. In Gorkum woedt een grote brand in een bedrijvenpand. Het vuur ontstond in een voormalige bakkerszaak en is overgeslagen naar andere panden, waaronder een brandbeveiligingsbedrijf. De rook waait in de richting van de A15, daarom moeten automobilisten langzamer rijden. Iran zal op korte termijn een fabriek voor de verrijking van uranium in Fordo in gebruik nemen. Dat heeft het hoofd van de Iraanse organisatie van atoomenergie gezegd. Tot nu toe had Iran alleen zo'n fabriek in Natanz. Die fabriek ligt maar gedeeltelijk ondergronds. En de verrijkingsfabriek in Fordo is gebouwd in een berg. Daardoor is hij beter beschermd tegen aanvallen. Door de fabriek zullen de spanningen tussen het Westen en het Iraanse regime waarschijnlijk verder oplopen. De Alpenlanden kampen nog steeds met grote sneeuwval. Ook in de Zuid-Duitse deelstaat Beieren is zoveel sneeuw gevallen dat er een grote kans is op lawines. Veel lokale wegen zijn het voorzorg afgesloten. De komende uren blijft het sneeuwen, er kunnen nog tientallen centimeters bijkomen. Koningin Beatrix is het staatsbezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten begonnen met een bezoek aan een moskee. De moskee in Abu Dhabi is een van de grootste ter wereld. Geheel volgens de moslimtraditie droegen Beatrix en Maxima een lang gewaad en een hoofddoek. Dan nog het weer. Buien en zonnige perioden wisselen elkaar af. De temperatuur ligt rond de 9 graden. Morgen bewolkt en soms motregen. Dit was het. En... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A6 Jouren-Lelystad tussen knooppunt Jouren en Emmeloord.